8 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. In het centrum van Amsterdam is een man van een dak gesprongen. Hij heeft het niet overleefd. De man was boven in de steiger bij een pand aan de Spuistraat geklommen... en haalde daar meer dan een uur lang vreemde capriolen uit... en gooide planken naar beneden. In het pand, onderdeel van de zogenoemde tabakspanden... had eerder vanmiddag brand gewoed. Mogelijk had de man die aangestoken. De brandweer gaat in ieder geval uit van brandstichting... omdat de brand op verschillende plaatsen was uitgebroken. De politie probeerde nog te voorkomen dat de man sprong... onder meer door vanuit een hoogwerker op hem in te praten. Ook was er een arrestatieteam paraat. De Lorensluis bij de afsluitdijk gaat waarschijnlijk dinsdagavond weer open. Dan verwacht Rijkswaterstaat dat er een reservedeur in is gehangen. De Lorensluis ging gisteren open na een grote renovatie. Maar al na een dag voer een kotter uit Urk tegen een van de sluisdeuren. De twee kotters die nu nog in de grote sluis liggen moeten daar blijven tot de reparatie klaar is. Olie- en gasbedrijven moeten hun afgedankte Noordzeeplatforms niet opruimen, maar ze gebruiken om windenergie mee op te slaan. Onderzoeksinstituut TNO ziet dat als een duurzame oplossing voor de platforms die de komende jaren overbodig worden doordat de velden leeg raken. De eigenaren van de platforms zijn verplicht de installaties op te ruimen, maar dat kost tientallen miljoenen euro's per stuk. Daarom wordt gezocht naar een nieuwe bestemming. In Bagdad hebben de autoriteiten de noodtoestand afgekondigd. De politie is slaags geraakt met de Sjiïtische betogers... die eerder vanmiddag het parlementsgebouw hadden bestormd. De aanhangers van geestelijk leider Mokhtara al-Sadr... braken toen door de afzetting van de groene zone in Bagdad. Dat is het streng beveiligde gebied in de Iraakse hoofdstad... waar overheidsgebouwen en ambassades zitten.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 27 in handen van Megan Trainer met No. En op 26 Ellen Walker met Vader. 25 vinden we dan Haven, Finding Out More en Z. Samen met de Lower Black met Candy Bands is blijven zitten op de 24e plek. Little Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song op 23. En op 22 Haley Steinfeld met Love Myself. En op 21 staat eh, Birdie met Keeping Your Head Up. En op nummer 20 dan, die we net draaiden voor jou, was eh, Willy William met eh, Ego.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 Hey, zit nog eh, Xavier Rudd met Follow the Sun en Ellie Golding. Maar wij gaan nu luisteren naar de nummer 12. En die is in eh, Hollandse handen. Dit is uh, Pies samen met Everjack. Met een prachtige track.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 Dat was eh, Shawn Mendes met uh, Stitches. De nummer 10 dan van deze week. Die is in handen van een dame die eigenlijk best wel goed kan zingen. Helemaal als je deze track a cappella hoort van, dan is het helemaal geweldig.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 It's only nature. I live for danger. Eh, deze week. Dab samen met uh, Dante Leon met het prachtige Angel. En daarvoor die Ariane Grande op uh, nummer 10. Hey, wij gaan de nummer 8 voor je draaien... voordat we dus naar de Nederlandse top 40 gaan kijken.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 De enige echte, alle 40 op een rij. Jeroen Nieuwenhuizen en de hits waar je op wacht. De Nederlandse top 40, Radio 538. Inderdaad, de collega's van eh, Radio 538 die presenteren weer de Nederlandse top 40... En ik ga hem even in vogelvlug eh, vogelvlucht met je doornemen. Op nummer 40 vinden we daar Robin Schulz met Show Me Love. Adele staat op 39 eh, met eh, When We Were Young. Nieuw binnengekomen op 37 Nielsen met Hotel Suite. Megan Trainor met No staat op 34. En Pink Just Like Fire is nieuw binnengekomen op 33. Op 31 vinden we Maan met Ride It. En Designer met Panda is nieuw binnengekomen op 28. Lucas Ryan met 7 Years vinden we dan op 20. Eh, en Major Laser met Light Up op 18. DNC, Cake by the Ocean, vinden we op een mooie 17e plaats. Zeen met Pillotalk op een 14e plaats. Eh, de Chainsmokers met Don't Let Me Down op 13. Nou, op 9 eh, vinden we dan Swestaat, 21 Pilots, Dua Lipa, Be The One op 8. Ellen Walker met Faded op nummer 7 en Faisa met Afrojack op nummer 6. Um, ehm, Sia met Sheep Thrills vinden we op nummer 5. Mike Posner met I Took an Ibiza... Eh, Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza vinden we op nummer 4. De derde plaats is in handen van ehm, de tweede plaats van de vorige week. Uh, cheat codes met 6. De tweede plaats is in handen van de nummer 1 van vorige week... Work From Home van eh, Fifth Harmony. En op nummer 1 vinden we een plaat die pas twee weken in de Nederlandse top 40 staat. Drake samen met Wizkid en Kyla met One Dance. Vorige week nog op 25. Deze week alweer naar de 21ste plaats gestegen. De Euro Breakdown op vrijdag. op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan weer verder met de top 40 van Europa. En dat doen we met de nummer 7. Dat is Lucas Graham. Vorige week nog op een eh, zesde plaats. Ondertussen alweer 20 weken lang in de lijst. En heeft een tijd op eh, nummer 1 gestaan zelfs. Lucas Graham is dit met 7 eh, Years.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 Wij gaan snel door met de nummer 5. Ondertussen alweer 16 weken lang in de lijst. Twee plaatsen gestegen deze week. En dan heb ik het over Duke Dumont met zijn single Ocean Drive. Op nummer 5 deze week dus in de top 40 van Europa. De Euro Breakdown op uh, met Ocean Drive op nummer 5. Hey, eh, voordat we de top 4 eh, gaan bestormen voor jou... heb ik eerst nog een eh, leuk nieuwtje. Um, ik had hem net klaarstaan. Oh ja, ik weet niet of ik hem leuk vinden. hoor. Nee, die doen we niet. Even kijken. Um, ehm. The Formation World Tour, ken je dat? De setlist. Nee, dat is het ook niet. Eh, van, van Beyoncé. Oh jawel, dit is wel leuk. Inclusief haar nieuwe nummers en eh, de favoriete klassiekers. Want de zangeres is afgelopen woensdag begonnen aan haar wereldtournee in Miami. En de setlist is erg populair bij de fans. Eh, slechts een aantal dagen nadat ze haar zesde album Lemonade uitbracht... zong ze acht nummers van de plaat en natuurlijk de klassiekers van haar vorige album. Nou, ze zal het hele land, het hele wereld gaan doortoeren. Dus ze zal ook wel hier terechtkomen. Hey, we gaan gewoon de top 4 voor je draaien, want al die nieuwtjes, dat eh, schiet ook niet meer op. De muziek is lekker eh, lekkerder. En dit keer eh, op de nummer 4 vinden we een zittenblijver die nou al 12 weken lang in de lijst staat. Doe Lipa is dit. Oh, I deze week. Maar niet voordat ik even de top 3 van vorige week nog in een rap tempo laat horen aan jou.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 Oude nummer 1 is geweest en hij eh, is deze week blijven zitten op 2, DNC. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously I live dangerously. Whoa. DMC, DNC, Cake by the Ocean. Negen weken lang in de lijst, vorige week op twee... Eh, en deze week ook op twee blijven hangen. Hey, tijd voor de, de nummer 1 dan. En die is ook blijven hangen deze week helaas. Ik wou dat ik jou een nieuwe nummer 1 kon eh, geven, maar het is eh, deze gewoon gebleven.